Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt weer verder gepraat over het belangrijkste poppetje in het aanstaande kabinet, de minister-president. De vier partijleiders hebben afgesproken dat zij het niet gaan doen. En de belangrijkste kandidaat, Ronald Plasterk, zei eerder deze week dat hij er ook vanaf ziet. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, vanochtend al gaat eh, Richard van Zwol met de partijleiders verder met de zoektocht naar een nieuwe premier. Eh, hij maakte overigens in het debat gisteren nog eens duidelijk dat hij dat niet wil worden. Eh, wie dan wel weten we dus nog niet. En ook wie de ministers worden gaan we de komende weken en dagen zien. Ja, en als dat nieuwe kabinet er dan is in juni is het 11 maanden, bijna een jaar na de val van het vorige kabinet. En dat zou dan een record zijn. Bij een campagnebijeenkomst voor presidentsverkiezingen in Mexico... zijn negen mensen omgekomen toen een podium instortte. Het werd omvergeblazen door harde wind. De presidentskandidaat kwam net op tijd van het podium af... maar een deel van zijn team kwam eronder terecht. 63 mensen raakten gewond een Antwerpse horecabaas heeft afgelopen weekend zijn enkelband doorgeknipt... om naar een festival te kunnen. Dat ding moest hij dragen omdat hij huisarrest had gekregen in een verkrachtingszaak. Hij dacht het Belgische OM te slim af te zijn door de band om te doen bij zijn hond. Maar dat werkte niet. Ook niet omdat hij op zijn Insta foto's postte vanuit de backstage VIP-ruimte van het festival. De horecabaas is opgepakt en zit in de bak, zeggen Belgische media. Grote bedrijven verbieden hun medewerkers om hun telefoon te gebruiken in de auto. Sinds corona zijn videomeetings normaal geworden... en soms doen mensen dat ook terwijl ze aan het rijden zijn. Niet oké vinden bedrijven als Unilever, Friesland Campina en Shell. Ook de directeur van een groot adviesbureau wil niet dat er wordt vergaderd achter het stuur. Als we bellen in de auto, dan is het even beknopt en kort en bondig. Want het kan soms nodig zijn dat je moet bellen naar een opdrachtgever of naar een collega, even kort. Dan is het een korte boodschap videobellen, teams of conferentiebellen of e-mailen of op internet gaan op je telefoon is niet toegestaan. Veilig Verkeer Nederland is blij. Voor autorijden moet je geconcentreerd zijn en dat gaat niet samen met een videomeeting, zeggen ze. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en kans op een enkele bui. Maar tussendoor ook behoorlijk wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad een half uur vertraging tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden maar één rijstrook open. A9 Alkmaar richting Amstelveen. 9 kilometer file tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk Oost. Door een kapotte vrachtwagen de weg is weer vrij. A22 beverwijk velsen 10 minuten vertraging tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. En 201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Hilversum en afrit Nederhorstenberg.